7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Greenpeace wil bij de rechter afdwingen dat de staatssteun aan KLM wordt teruggedraaid... omdat er geen milieuvoorwaarden aan zijn verbonden. Door de miljarden coronasteun zou de overheid zich niet houden aan de verplichting... om de CO2-uitstoot terug te dringen. Greenpeace wil dat KLM wordt gedwongen duurzamer te vliegen... door het bedrijf een grens aan de uitstoot op te leggen. De computersystemen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn ontregeld door gijzelsoftware. Onder meer de e-mail kan niet worden gebruikt. Meldingssystemen van de hulpdiensten werken wel, dus de veiligheid zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn van de gijzelsoftware. China volgt zo'n 2,4 miljoen buitenlanders op de voet... en houdt van hen onder meer het woonadres, sociale mediaberichten en bankgegevens bij. De enorme databank die de Chinezen daarvoor hebben opgebouwd... is naar buitenlandse media gelekt. Het gaat onder andere om politici, miljonairs en militairen. Beveiligingsexperts zeggen dat China met de data buitenlanders wil kunnen beïnvloeden. Auto's mogen in Europa volgend jaar nog minder schadelijke stoffen uitstoten. Het is een van de klimaatplannen van de Europese Commissie die deze week worden gepresenteerd. Andere plannen zijn de massale renovatie van huizen de komende tien jaar... om ze energiezuiniger te maken... en het sluiten van de kolencentrales om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De lokale verkiezingen in Rusland van gisteren lijken op de meeste plekken gewonnen door Verenigd Rusland, waar president Poetin aan is gelieerd. De verkiezingen in 41 van de 85 regio's waren de eerste sinds de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Die had zich met een anticorruptiecampagne gericht op Siberische steden, waar zijn aanhangers nu ook een zetel zouden hebben veroverd. De US Open is dit jaar gewonnen door Dominic Thiem. In de finale van het Amerikaanse tennistoernooi in New York versloeg hij de Duitse Alexander Zverev. Het is de eerste keer dat de Oostenrijker Thiem met een Grand Slam titel naar huis gaat.